Mark Visser met het NOS Journaal. In Duitsland is massaal de overwinning op Argentinië gevierd. In Berlijn feesten honderdduizenden mensen bij de Brandenburger Tor... en reden automobilisten toeterend door de straten. Ook in andere Duitse steden was het feest... nadat Duitsland gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen voetbal was geworden. In de finale in Rio de Janeiro werd Argentinië in de verlenging met 1-0 verslagen. Mario Götze maakte het winnende doelpunt... Morgen wordt de kerstverse wereldkampioen bij de Brandenburger Tor gehuldigd. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft Lionel Messi gekozen tot beste speler van het WK. De Argentijn kreeg na de finale de gouden bal uitgereikt. Messi maakte dit toernooi vier doelpunten. Arjen Robben kreeg van de FIFA de bronzen bal achter de Duitse Thomas Müller, die de zilveren bal kreeg. Zo'n 17.000 Palestijnen zijn volgens de Verenigde Naties het noorden van de Gazastrook ontvlucht. Ze krijgen van de vluchtelingenorganisatie onderdak in VN-scholen die als schuilplaats zijn ingericht. Israël strooide gisteren boven het noorden van de Gazastrook flyers uit... waarin werd gewaarschuwd dat het gebied opnieuw wordt gebombardeerd. Tot nu toe zijn aan Palestijnse zijde meer dan 160 doden gevallen. Onder andere VN-chef Ban Ki-moon heeft opgeroepen tot een staakt het vuren... maar beide partijen geven daar tot nu toe geen gehoor aan. Als Nederland de Arubaanse gouverneur geen toestemming geeft de begroting te ondertekenen, zal Aruba binnenkort geen betalingen meer kunnen doen. De Arubaanse premier Mike Eeman waarschuwt dat daardoor salarissen en uitkeringen in gevaar komen. Vanwege de kwestie is Eeman sinds vrijdag in hongerstaking. Nederland is bezorgd over de overheidsfinanciën van Aruba en daarom mag de gouverneur de begroting van 2014 niet goedkeuren. Het weer, Bewolkt, op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag in het zuiden en zuidwesten zonnig. In de rest van het land bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Het wordt vandaag 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.